ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is snel aan het oplossen, maar in de regio helaas nog wel een paar noemenswaardige files. Allereerst de N242 Middenmeer-Alkmaar tussen Heer Hugo Waard en de Waterbrug. 5 kilometer en 30 minuten.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 No. We burnt our fingers, now let's jump into the fire. Never mind the stars in the sky. No, no. Never mind the wailing we'll go by. Got a feeling high. beetje aan. Hilversum 3 bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem.